Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen... naar de dood van een Franse fotojournalist in Oekraïne. Het OM vermoedt dat hij het slachtoffer is van een Russische oorlogsmisdaad. De journalist deed voor onder meer Franse en Duitse kranten... verslag van de oorlog in Oekraïne. Vrijdag werd hij door een Russische drone gedood. Een Oekraïense collega raakte zwaar gewond. Ze droegen allebei een kogelwerend vest... waarop duidelijk te zien was dat ze journalisten waren... De Oekraïnse journalistenvakbond zegt dat Rusland bewust jacht maakt op journalisten... die oorlogsmisdaden proberen vast te leggen. De Franse president Macron heeft zijn medeleven betuigd... aan de familie en de collega's van de journalist. Door natuurgeweld op verschillende plekken in Nepal... zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen. In korte tijd kreeg het land te maken met aardverschuivingen en overstromingen... na aanhoudende regen. In de oostelijke provincie Ilam vielen de meeste doden... Daar werden meerdere bergdorpen weggevaagd na een aardverschuiving. Reddingswerkers kunnen het gebied moeilijk bereiken. Nog zeker zeven mensen worden vermist. In andere delen van Nepal kwamen drie mensen om het leven door blikseminslag... en vielen doden door overstromingen. In Nepal is een twee weken durend festival aan de gang... waardoor veel mensen onderweg zijn voor familiebezoek. In Slovenië is het lichaam gevonden van een Kroatische bergbeklimmer... die sinds vanochtend werd vermist. Naar twee anderen wordt morgen verder gezocht... De drie Kroaten beklommen een berg in het noordwesten van Slovenië. In slecht weer werden ze bedolven door een lawine. Vier andere klimmers van dezelfde groep hadden vanwege het weer een schuilhut opgezocht. Het weer, buien, vooral in het oosten, in de rest van het land meest droog.